Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De FBI ziet geen reden om Hillary Clinton te vervolgen... voor het versturen van gevoelige informatie via haar privé-e-mailadres. De directeur van de FBI zegt dat Clinton buitengewoon onvoorzichtig met de e-mails is omgegaan, maar dat geen enkele redelijke aanklager haar hiervoor zal vervolgen. De democratische presidentskandidaat stuurde de berichten in de periode dat ze minister van Buitenlandse Zaken was. Er was brand aan boord van het toestel van Egypt Air dat in mei in de Middellandse Zee stortte. Dat blijkt uit gesprekken tussen bemanningsleden die door de cockpit voice recorders zijn vastgelegd, meldt persbureau Reuters. Het personeel heeft nog geprobeerd om de brand aan boord te blussen. In het vliegtuig dat op weg was van Parijs naar Cairo zaten 66 mensen. De Tweede Kamer stemt in met een wetswijziging om online gokken te legaliseren. Gokbedrijven kunnen een vergunning krijgen, maar moeten dan wel maatregelen nemen om verslaving tegen te gaan. Door illegaal gokken loopt de staat naar schatting 45 miljoen euro aan belastinginkomsten mis. De Eerste Kamer moet zich ook nog uitspreken over de nieuwe gokwet. De Tweede Kamer mag zich toch uitspreken over een omstreden Europees handelsverdrag met Canada. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Daardoor wordt het ook mogelijk om er een referendum over te houden. Door de beslissing van de Commissie wordt de kans groter dat de Tweede Kamer ook mag stemmen over het TTIP-verdrag met de Verenigde Staten. Op het IJsselmeer bij Stavoren is een Belgisch binnenvaartschip gezonken. Eén opvarende is te water geraakt, maar kon worden gered, meldt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Het is nog niet bekend welke lading er aan boord was. Waardoor het schip zonk is ook nog niet bekend. De stuurhut van het schip steekt nog boven water uit. Het weer vanuit het westen klaart het op. Na een vrijwel droge nacht schijnt morgen overal de zon geregeld. Zeer lokaal valt misschien nog een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanaf donderdag wordt het een aantal dagen zomers met temperaturen tot 27 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag langzaam rijden tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. ongeluk op de A7 Zaandam-Horen bij Avanhoorn staat 5 kilometer. Het gaat erg langzaam op de A9 naar Alkmaar vanuit Amstelveen tussen Badhoevedorp en Beverwijk. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen. Op de A15 naar Gorkum vanuit Rotterdam tussen Hendrikje de Ambacht en Hardingsveld-Giessendam. Op de A27 Gorkum-Almere bij Beeldhoven. En vanuit Almere naar Gorkum op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everding en Lexmond. En op de A44 vanaf Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar.